Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal asielzoekers in Nederland stijgt dit jaar verder naar 50 tot max 79.000. Dat zegt Van der Burg van Asiel. En de aantallen liggen nu al een stuk hoger dan vorig jaar. Theoretisch gesproken kan het meevallen, maar als ik kijk naar de eerste drie maanden van dit jaar... dan zien we dat we 30% hoger zitten in plaats van lager zitten dan vorig jaar. Dus... Uh, voorlopig eh, vestig ik daar mijn hoop niet op. Bovendien, ik heb niks aan hoop, ik heb alleen maar wat aan feit. Van den Burg maakt zich vooral zorgen over de opvang. Er is nog steeds een groot tekort en doorstromen naar een huis kan vaak niet, want ook daar is een tekort aan. Twee mannen van 20 uit Utrecht zijn opgepakt voor het maken van een bangalijst. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De lijst ging een tijdje geleden viral op social media. Er stonden namen, foto's en telefoonnummers in van vrouwelijke studenten uit het Utrechtse studentenkoor. Ook stond erbij hoe goed ze waren in bed. Bij de politie kwamen in totaal 15 aangiftes binnen. Ouders van de meiden stapten daarna gezamenlijk naar een advocaat. In Vlissingen in Zeeland zijn twee mannen opgepakt voor zware mishandeling van een vrachtwagenchauffeur uit Bulgarije. Die liep een dubbele beenbreuk op. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Waarom de chauffeur werd mishandeld is ook niet duidelijk. Volgens de politie was er eerst een ruzie en hadden de mannen flink gedronken. En het gerommel bij Ajax blijft nog even doorgaan. Eerder deze week werd bekend dat de kerstverse directeur Alex Kroes is geschorst... omdat hij voor zijn benoeming aandelen in Ajax had gekocht. Hij zou voorkennis hebben. Nu is er ook weer gedoe met aandelen. Dit keer bij Ajax-voorzitter Michael van Praag. Hij heeft ook aandelen in Ajax, maar heeft die niet laten registreren bij de autoriteit Financiële Markten, terwijl dat wel moest. Guido van Gorp, mijn collega van NOS Sport, vroeg hem ernaar. Hij zegt zelf, het, eh, het was een administratieve fout, zegt hij eigenlijk. Die heeft hij vandaag, na vragen van, van ons, van de NOS, heeft hij die rechtgezet. Ajax zegt in een reactie dat het snel gefixt wordt, maar een klein foutje is het zeker niet de VEB, de Vereniging voor Effectenbezitters... die eh, vindt wel dat, eh, dat hier onderzoek naar gedaan moet worden. En die zeggen ook, ja, mind you, dit zou best wel eens tot een hele grote boete kunnen leiden. Want dit is geen klein bier, dit is, dit is gewoon een overtreding van de wet. Het weer dan nog. De rest van de middag en vanavond blijft het droog en zonnig. Ja, en morgen wordt het echt een warm dagje. Droog, volop zon en 21 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio staat eh, dik 50 kilometer file op de snelwegen. Op de A4 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Den Haag... met een kwartier vertraging tot aan Roelof Arendsveen. 9 kilometer file daar. Kwartiertje op de A10 vanuit Koenplein naar knooppunt Amstel... bij Amsterdam buiten Veldert. 10 minuten op de N208 Sassenheim Haarlem... bij de aansluiting met de N207. En een kwartiertje op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn... bij Broek in Waterland altijd nog 4 kilometer file. De dijk Enkhuizen-Lelystad, de N307, is in beide richtingen dicht bij Enkhuizen na een ongeluk.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 De partijen in de formatie willen dat niet, maar volgens Adema zijn de maatregelen nodig... omdat er door het Europese mestbeleid veel minder mest kan worden uitgereden in Nederland. Dit jaar zullen er weer meer asielzoekers naar Nederland komen. Het zijn er 50.000 tot 79.000, zegt demissionair staatssecretaris Van den Burg. Die vindt dat er veel te weinig opvangplekken zijn. Café Petticoat in Ede gaat morgen weer open na de gijzeling van een week geleden. Daarbij werden vier medewerkers uren vastgehouden door een man van 28. Het weer, geregeld zon en een stevige zuidwestenwind.